3 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Voor de derde nacht op rij wordt er in Wit-Rusland gedemonstreerd... tegen de verkiezingsoverwinning van president Lukashenko. De betogers zijn de straat op gegaan... ondanks de oproep van oppositieleider Tiganovskaya... om zich neer te leggen bij de verkiezingsuitslag... en hun levens niet meer te riskeren. Maar in de hoofdstad Minsk en in andere steden zijn honderden mensen op de been... Op verschillende plekken kwamen tot botsingen met de oproerpolitie... die onder meer rubberkogels gebruikte om de demonstranten uiteen te drijven. Ooggetuigen melden dat tientallen demonstranten zijn gearresteerd... dat mensen uit hun auto werden gesleurd... en dat nieuwsfotografen zijn aangevallen. De politie in Suriname heeft een opsporingsbevel uitgevaardigd... tegen oud-minister van Financiën Hoefdraad. Die wordt verdacht van elf strafbare feiten... Waaronder overtreding van de bankwet, de anticorruptiewet, oplichting en verduistering. Het nieuwe Surinaamse parlement heeft besloten dat hij daar alsnog voor moet worden vervolgd. Hoofdraad kreeg daarom eind juli een uitreisverbod, maar hij wist Suriname toch te verlaten. Vorige maand werd hij gezien in buurland Guyana. Sindsdien is hij voortvluchtig. En het aantal ICT'ers dat thuiswerkt is vanwege de coronacrisis verdubbeld. Ook mensen die werken in bedrijfseconomische en administratieve beroepen... werken bijna twee keer zo vaak thuis, blijkt uit onderzoek van het CBS. Mensen met een hogere functie, zoals managers en bedrijfsleiders... kunnen ook veel vaker thuiswerken dan personeel met lagere functies. Vorig jaar was ruim de helft van de Nederlanders werkzaam in de laagste twee beroepsniveaus. Het overgrote deel van die werknemers, zoals timmermans, kappers of vakkenvullers... had nauwelijks mogelijkheden om thuis te werken.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 En je ex, die is de mijne, mijne, mijne, mijne. Ja, ik hang met die tigers Tiger, tiger, tigers Ik maak de boos, maar ze doen nog steeds maar was. Kom eens hier, want jij weet dat ik je mag.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 about tomorrow. Inhale this moment with me. There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down on these open streets. It's just my face to learn was a fool to believe that there's just a single laugh taking me home and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark. But somewhere I was young at heart. I knew I dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze.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 FM het NOS nieuws van...